6.9, straks meer. 4FM. Weerst het NOS nieuws van 3 uur. Rob de Baltus met het NOS journaal. Spoorwerkers hebben het werk aan het spoor bij Amersfoort stilgelegd. Ze protesteren daarmee tegen het aanbestedingsbeleid van spoorbeheerder ProRail. Ze zeggen dat ze de dupe worden van dat beleid. Aannemers moeten het werk voor veel te weinig geld aannemen, zeggen ze. ProRail zegt dat het helemaal geen partij is in dit conflict. Verwacht wordt dat de staking geen gevolgen heeft voor treinreizigers. In Rome is een vliegtuig van de Roemeense maatschappij Carpet Air van de landingsbaan geschoten. Zeker vijf mensen raakten gewond. Een stewardess en een passagier zijn er ernstig aan toe. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het tweemotorig propellertoestel kwam op de grootste luchthaven van Rome in de problemen door de harde wind. Er waren 50 mensen aan boord van de ATR-72 van Frans-Italiaanse makelij. Het landingsgestel raakte beschadigd. zorginstelling Amsta is bereid te praten met de Abfacabo FNV over betere zorg, de hoge werkdruk en de besteding van overheidsgeld. Abfacabo FNV heeft dat te horen gekregen van de directeur van Amsta na een urenlange bezetting van het Sarfati-huis in Amsterdam. Medewerkers van het Sarfati-huis hielden het verpleeghuis 7 uur bezet. Ze wilde onder meer uitleggen over de besteding van 3,5 miljoen euro... die de directie van Amsta elk jaar krijgt van de overheid. Frankrijk zal zich pas uit Mali terugtrekken wanneer het staatsgezag in Mali is hersteld en een Afrikaanse troepenmacht onder de VN-vlag het werk van Franse militairen kan overnemen. Dat heeft president Hollande gezegd aan het einde van zijn eendaagse bezoek aan het Afrikaanse land. Hollande was in Mali om het Franse leger te bedanken omdat het de moslimrebellen in drie weken tijd uit de noordelijke steden heeft verdreven. Het weer wisselend bewolkt, maar het blijft grotendeels droog bij minima rond het vriespunt. Overdag eerst droog met wat zon, maar al snel raakt het bewolkt en volgt er vanuit het westen regen. Mogelijk valt in het oosten natte sneeuw.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 Via de kabel op 104.5.